Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In Hoornsterzwaag in Friesland heeft een automobilist gisteravond een groep voetgangers aangereden. Eén voetganger is omgekomen en vier raakten er gewond, van wie één ernstig. De automobilist is aangehouden. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. Er is in Hoornsterzwaag vandaag een oldtimer festival. Er worden duizenden mensen verwacht. En verscheidene mensen overnachten al op het terrein waar ook het ongeluk was. De politie kan nog niet zeggen over de identiteit van de slachtoffers. De machinist van de trein die dinsdag in Philadelphia ontspoorde... heeft vlak voor het ongeluk nog wel geremd, zeggen onderzoekers. Ze bevestigen ook de vermoedens dat de trein veel te hard reed. De trein reed 160 km per uur, waar 80 was toegestaan. Bij het ongeluk vielen zeven doden en raakten meer dan 200 mensen gewond. Volgens de Amerikaanse media is de bestuurder van de ramptrein 32 jaar oud... en hij werkte vier jaar als machinist. Zeker 15 mijnwerkers zitten vast in een ingestorte goudmijn in Colombia. De mijn is ondergelopen met water. Een aantal mijnwerkers lukte het om op tijd te ontsnappen. Reddingswerkers proberen nu de opgesloten mijnwerkers te bereiken. Het is niet duidelijk waardoor de mijn in de noordwestelijke provincie Caldas instortte en overstroomde. Autoriteiten noemen een stroomstoring, boringen of een explosie in de mijn als mogelijke oorzaken. Bij de bestorming van een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker vijf doden gevallen, onder wie een Amerikaan en twee Indiërs. Tientallen mensen werden urenlang gegijzeld. Gewapende mannen bestormden gisteravond het Park Palace Hotel waar op dat moment een feest werd gehouden. Volgens NBC News zijn de drie daders gedood. Een Afghaanse journalist meldde eerder dat een Nederlander gewond is geraakt, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat niet bevestigd.